Femke met het NOS Journaal. De a hoogte van Noorderloos is al uren afgesloten van onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. In het weiland naast de weg staat een auto met verdachte spullen erin. De auto is vanochtend van de weg geraakt. Even daarvoor was met een auto met hetzelfde signalement een plofkraak gepleegd in Ulikoten bij Baarle-Nassau. In de auto liggen explosieven. De bestuurder is opgepakt. Automobilisten naar het zuiden staan al die tijd al stil. Een zwangere vrouw die op het punt stond te bevallen... is op tijd met een ambulance uit de file gehaald. Ze is naar het ziekenhuis in Nieuwegein gebracht. Daar is ze bevallen van een zoon. Afsluiting van de A27 duurt nog tot 7 uur vanavond. Het VPRO-programma Argos heeft het verslag in handen van de diplomatieke bijeenkomst waarop Nederland vlak voor de ramp met de MH17 is bijgepraat over de gevaren in het Oekraïense luchtruim. Het is een verslag van een Nederlandse diplomate die daarbij was en zij heeft het meteen na het overleg in Kiev naar Den Haag gemaild. Tijdens de briefing werd verteld dat een Antonov vrachtvliegtuig op 6200 meter was neergehaald met een Russisch luchtdoelraket. Het kabinet heeft tot nu toe geweigerd het verslag van de bijeenkomst op 14 juli openbaar te maken. Het internationale Rode Kruis onderhandelt met alle partijen in het conflict in Jemen om een bestand van een dag te bereiken. Het is de bedoeling dat er morgen niet wordt gevochten, zodat de bevolking hulpgoederen kan krijgen. De organisatie zegt hoopvol te zijn dat het lukt. In Jemen vechten Houthi-rebellen tegen aanhangers van de verdreven president Hadi. Gisteren kwamen twee medewerkers van het internationale Rode Kruis tijdens hun werk in Jemen om het leven. Het weer, veel zon, zo'n 10 graden. Vanavond en vannacht daalt het kwik tot rond het vriespunt. Er is kans op een mistbank. Morgen is er weer zon, dan is het ook droog. En dan wordt het 9 graden. Tweede paasdag meer wolken. In het westen dan misschien een spat regen.